Ze lieten te veel virusdeeltjes door... en van één masker was de houdbaarheidsdatum al 10 jaar verstreken. Een bestuurder van een verpleeghuis dat zulke maskers gebruikt... zegt het is schandalig dat je zelfs als het eh, aankomt op veiligheid... kan worden besodemieterd. Ook vakbond Nu91 zegt enorm geschrokken te zijn... van de uitkomsten van de AD-test. De meeste basisscholieren hebben goed door kunnen leren toen de school gesloten was vanwege de coronacrisis. In een peiling van de Vereniging van Schoolleiders zegt maar 10% dat er achterstanden zijn ontstaan. 1% noemt de leerachterstand ernstig. Er zijn ook scholen die zeggen dat hun leerlingen door het thuisonderwijs juist sneller zijn gegaan. 80% van de directeuren is blij dat hun school vanaf 8 juni weer helemaal open gaat. Wel zijn er zorgen over de bezetting. Naast het lerarentekort dat er toch al was, zijn er nu ook docenten die vanwege corona niet komen werken. Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 9000 huurders zich bij hun woningcorporatie gemeld met betalingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC onder bijna 200 corporaties. Bijna alle huurders die knel komen te zitten hebben een tijdelijk of een flexcontract of ze zijn ZZP'er. Naarmate de coronacrisis langer duurt verwachten de corporaties meer meldingen. In Suriname worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Verwacht wordt dat de NDP van president Bouterse veel stemmen verliest en niet verder kan regeren. Gisteravond kwamen er berichten over mogelijk uitstel van de verkiezingen vanwege ongeregeldheden aan de oostgrens. Maar president Bouterse zegt dat de verkiezingen gewoon doorgaan. Het weer droog en veel zon. In het oosten is nog veel bewolking. Het wordt 17 tot 22 graden.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 ZFM Zandvoort. On your arm to the touch. You cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim is a stone in the path to this place.